Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Universiteiten kunnen alle internationale studenten niet meer aan. Naar Amsterdam bijvoorbeeld kwamen afgelopen jaar bijna 20.000 jonge mensen uit de hele wereld om te studeren. Universiteiten zeggen tegen BNR dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat door al die buitenlandse studenten. Dat betekent dus dat je in vollere zalen zit, dat je minder persoonlijke begeleiding kunt krijgen. En aan de docentenkant betekent het dat de werkdruk omhoog Universiteiten roepen al jaren om maatregelen... zoals een max-aantal studenten voor populaire Engelstalige studies. Maar de wet die dat moet regelen komt er voorlopig niet. De minister van Onderwijs wil eerst nog in gesprek met hogescholen en universiteiten... voor die verder gaat met de plannen. En vannacht moest het Rode Kruis weer in actie komen in Ter Apel. Er werden tenten opgezet om te voorkomen dat asielzoekers daar opnieuw op stoelen moesten slapen. Het Rode Kruis zegt wel dat het zo niet langer gaat. De tenten zijn een noodoplossing en er moet gauw een echte oplossing komen. Het wordt billenknijpen vandaag voor eindexamenkandidaten in het VMBO Basis en Kader. Zij horen nu pas of ze zijn geslaagd. Door corona waren hun examens anders dan gepland. Vorige week hoorden andere scholieren al of de vlag met tas uit kon. En het Nederlands elftal heeft weer lekker Duits gewonnen gisteravond. Tegen Wales was er geen veldje aan de lucht. Oranje kwam 2-0 voor, maar kreeg in de blessuretijd nog de 2-2 om de oren. Toch balen als je op dat moment uit frustratie de tv of radio uit had gezet. Want dit gebeurde daarna nog. Depay, ja weer! Toch weer! Het is niet te geloven! Je zou zeggen, het kan niet! Want het gebeurde zes dagen geleden al. Maar in de eerste, de beste aanval doet Nederland het weer. Want inderdaad, in de vorige ontmoeting, zes dagen eerder, maakte Wales ook gelijk... waarna Oranje op het allerlaatste moment nog de winnende maakte. En het weer nog. Veel zon vandaag. Het wordt echt een supermooie zomerdag met vanmiddag wel wat stapelwolken. Maar het blijft overal droog. Aan de kust een graad of 22. In Limburg kan het wel 28 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Handjevol korte files nog in onze regio. Met name langzaam rijdend verkeer op de A2. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Nieuwegein. Door een ongeluk er zijn er twee rijstroken dicht. Verderop bij de Leidse Rijntunnel richting eh, vanuit Amsterdam naar Utrecht. 6 minuten vertraging door 3 kilometer file. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij knooppunt Oude nog eens 4 kilometer file.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 party was nice, the party was pumping. Hey, yeah. and everybody having a ball. Until the fellas started name calling. E and the girls respond to the call. I hear a woman shout out. Who let the scruffy, pas scruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. Two eighty cows calling them canine. Hey, yeah. but they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind.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 Twee proftennissers hebben aangifte gedaan van seksueel misbruik... door een prominente tennistrainer met wie de twee mannen lange tijd hebben gewerkt. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. In de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries... komen vandaag de advocaten van de twee verdachten, Delano G. en Camille E. aan het woord. Ook de partner van de Vries, schrijfster en journaliste Tamina Akevi... zal vandaag spreken in de rechtszaal. Een groep van ruim 400 wetenschappers keurt de beslissing van de regering af om gaswinning in de Noordzee toe te staan. In een open brief schrijven ze dat het boren haak staat op de klimaatambitie om de temperatuur niet meer dan anderhalve graad te laten stijgen. Het weer, het wordt een droge zomerse dag bij 22 tot 28 graden. I wake again.